Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een brand in een zorgcentrum in Krabbedijken in Zeeland is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond door het inademen van rook. Bewoners van 27 appartementen moeten ergens anders de nacht doorbrengen... omdat hun kamers onbewoonbaar zijn. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Hij begon in een van de kamers van het zorgcentrum. Turkije moet zo snel mogelijk de doodstraf herinvoeren. Het heeft president Erdogan herhaald in Gaziantep. Daar kwamen acht dagen geleden 50 mensen om bij een zelfmoordaanslag op een bruiloft, volgens de Turkse autoriteiten door IS. Erdogan zei vandaag dat hij de regering en het parlement heeft gevraagd om de doodstraf weer in te voeren en dat hij dat besluit snel zal bekrachtigen. Bij de strijd om de Libische stad Sirte heeft Islamitische Staat zeker 34 Libische strijders gedood en 180 verwond. Dat meldt persbureau Reuters. De militie strijden samen met het Libische regeringsleger tegen IS. Strijders van de terreurgroep hebben zich nu verschanst in een klein deel van Sirte. Een Amerikaanse politievakbond is naar de rechter gestapt om een proef tegen te houden met bodycams. De gemeente Boston en de korpsleiding willen zo'n proef met cameraatjes die agenten tijdens het werk dragen en die hun handelen vastleggen. De bond zegt dat door die bodycams het werk onveiliger wordt. Voorstanders dringen aan op de cameraatjes sinds de geruchtmakende zaak in 2014 in Ferguson. Toen werd de tiener Michael Brown op straat doodgeschoten door een agent. In Noorwegen heeft een jachtopziener in een nationaal park zeker 320 dode rendieren gevonden, vlak bij elkaar. Ze bleken te zijn gedood door de bliksem. In het park leven zo'n 10.000 wilde rendieren. Het weer. De komende uren neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Er valt een enkele bui. Temperatuur vannacht 16 graden. Ook morgenochtend plaatselijk een bui. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon. Het meest in het noorden. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.

is the drumming on? living dangerously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 and I will be free. time kept me rolling, took me to the lost and found.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 problem.